Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Moldavië zijn meerdere medewerkers van stembureaus weggestuurd. Ze worden beschuldigd van corruptie, zeggen de autoriteiten. Zondag is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Tijdens de eerste ronde was er volgens de zittend president sprake van een grote omkopingscampagne... om mensen op de pro-Russische kandidaat te laten stemmen. Vorige maand werd in een referendum nipt gestemd voor een pro-Europese koers van Moldavië. De arbeidsinspectie dreigt met een dwangsom voor de politie... vanwege de aanhoudende problemen met het communicatiesysteem C2000. De dwangsom kan oplopen tot bijna een miljoen euro. Het C2000-systeem voor portofoons en mobilofoons werd 23 jaar geleden ingevoerd. Geregeld zijn er storingen waardoor agenten en burgers in crisissituaties gevaar lopen. De politievakbonden waren met hun klachten naar de arbeidsinspectie gegaan. Volgens de inspectie doet de politie te weinig om de problemen met C2000 op te lossen. In de stad Poitiers in het westen van Frankrijk zijn bij een massale schietpartij vijf mensen zwaar gewond geraakt. Een jongen van 15 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Twee andere zwaar gewonden zijn 16. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken waren bij de schietpartij honderden mensen betrokken. Volgens hem heeft het geweld in Poitiers te maken met drugshandel. De afgetreden staatssecretaris Itsinga van Financiën verdiende veel geld met een fiscaal agressieve regeling. Dat zeggen experts tegen de NOS en Nieuwsuur. Hij kreeg veel geld terug van de Belastingdienst en gebruikte daarvoor een regeling die eigenlijk bedoeld is voor ondernemers. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen blijft een graad of 9.